Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. ...is volgens het Rode Kruis opgelopen tot boven de 400. De meeste doden vielen in kuststeden op het zuidelijke eiland Mindanao. Daar zijn door een tropische storm veel overstromingen. In het gebied heeft het 12 uur ononderbroken geregend. De bewoners werden in hun slaap overvallen door het stijgende water. In de Belgische Ardennen kan weer geskiet worden. In de provincies Luik en Luxemburg is 10 tot 20 centimeter sneeuw gevallen... Dus de pistes bij Barak de ten zuiden van Luik en bij Signal de Bortrange, 50 kilometer ten zuidoosten van Maastricht, zijn geopend. Gisteravond stonden door de sneeuwval in de Ardennen op de snelweg A26 meer dan 100 vrachtwagens urenlang vast. In de jaarbeurs in Utrecht spreekt commissievoorzitter Deetman met slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Deetman meldde gisteren in zijn eindrapport dat er tussen de 10.000 en 20.000 kinderen misbruikt zijn door falend toezicht. De aanwezigen krijgen eerst de gelegenheid om vragen te stellen aan Deetman. Daarna kunnen ze ook praten met de andere onderzoekers. Na de bijeenkomst houdt de commissie op te bestaan. In Luik is een stille tocht aan de gang voor de slachtoffers van de aanslag van afgelopen dinsdag. Zo'n 100 tot 200 mensen lopen mee. De tocht begon bij het Luikse Justitiepaleis, vlakbij de plek waar de dader met granaten gooide en om zich heen schoot met een machinegeweer. De Openbare Bibliotheek Amsterdam moet een expositie van zogeheten roofdrukken van Gerard Reven afblazen. Roofdrukken zijn herdrukken die zonder toestemming van de auteur of uitgever zijn uitgebracht. een tentoonstelling met 2 tot 300 werken zou vanmiddag geopend worden. Levenspartner Schafthuizen was naar de rechter gestapt omdat er inbreuk zou worden gemaakt op de auteursrechten. En de rechter is het met hem eens. Het weer. Vooral in het noorden en westen buien met kans op natte sneeuw en hagel. Het zuiden een beetje zon. Temperatuur tussen 4 graden in Limburg en 7 aan de kust.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 Nou, op nummer 1 stond deze van Cody en Kimbra. You're the somebody that I used to know. Even na 4 uur, welkom bij DRLA's stuur op de Zandvoortse radio van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we allemaal doen in dit uur, eh, Albert-Jan? Uiteraard eh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal de luisteraars niet verbazen dat het over een ijsbaan en schaatsen gaat. koud hè? uh, <laughs> om half vijf, ja, het nieuwe item vorige week mee begonnen. De dier van de week. verder, hopelijk komen we er nog aan toe wat sportnieuws. Kijken we nog even naar de loting van de Champions League en de Europe, Europe League. Er is nog Formule 1 nieuws. Eh, we gaan natuurlijk schakelen met de jongens op de ijsbaan. En ik ben benieuwd wat, er, eh, wat, voor, wat voor programma-onderdelen er in Entertainment for You zitten voor, na de klok van 5 uur. En natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om lekker nog even te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En je hebt natuurlijk eh, de sprookjeswandeling. De sprookjeswandeling. Gaan we proberen jurylid uh, eventjes op te bellen ja, daarover. gaan we proberen. We kijken of we Patsy aan de telefoon kunnen krijgen. Oké, okay, dat in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En let it snow, let it snow, let it snow. Nou, het weerbericht hebben we al gehoord om half drie. Voorlopig nog geen sneeuw, hè? Nee. Nee, nog niet. Dat zit er niet in. Maar Chloe Estefan heeft er wel een hele leuke parodie op gemaakt op die plaats. En die ga je nu horen. Since we've no place to go, let it radio. Met ZFM. ZFM. Hele fijne dag. Ja, elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan gebeurt het bij CFM, dan hoor je de Euro Breakdown. En daarin presenteert uh, Jos de 40 beste platen van Europa. Hij zet ze elke week keurig netjes voor op een rij. En eh, ja, wat het leuke is, die plaat van Nickelback, die is zojuist hoorde, dat is dan nog altijd de favoriete plaat van eh, meneer Vos. Ja, als jij begint met de Euro Breakdown, dan kan ik het ook hoor. Ja, ja, ja, nee, een hele goede plaat van Nickelback en When We Stand Together. Vandaag de sprookjeswandeling in Zandvoort. En we hebben een eh, jurylid aan de telefoon als het eh, goed is. Ik ben benieuwd hoe de sfeer is. Betty, Betty. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar, Betty. Hallo Betty. Hallo Betty. Hallo heren. Vertel. Goedemiddag. Hoe is de sfeer? Hoe is het de Wat zeg je? Vertel even, hoe is de sfeer? Oh, helemaal leuk. Ja, er moeten alleen nog veel meer kinderen komen. Oh. Ja, echt. Het is zo ontzettend leuk. En iedereen is zo mooi verkleed. En eh, het is mooi weer. Het is lekker droog. En eh, ja, het is gewoon helemaal gezellig. Oké, oh, tot hoe laat gaat het nog door vandaag, eh, Betty? Eh, het gaat door tot een uur of half zeven, denk ik, al om kwart voor zeven. Wij zijn dan de jury. Wij gaan kijken naar de kindjes die eh, het mooiste kleed zijn. En om kwart voor zeven is de uitreiking in de kerk. De oh. prijsuitreiking. Oké, dus alle kinderen moeten gewoon snel naar het centrum van Zandvoort komen. Ja. Daar bij de ijsbaan of zo, gewoon. Moet je bij de ijsbaan aanmelden? Of? ja, bij, bij de ijsbaan loopt een mevrouw en daar kan je een boekje kopen. En dan kan je alle sprookjesfiguren op gaan zoeken. En we hebben echt... we hebben de kerstman en we hebben de boze heks. en we hebben er zoveel. Zo leuk. En zien ze er allemaal leuk uit, Betty? Ja, het ziet er helemaal leuk uit. Nou heren, jullie zijn nog vijf uur klaar, dus eh, kom lekker kijken, hè? Oké, dat gaan we zeker doen. Oké. <laughs> Goed. Waar ga jij op letten eh, als jij als jurylid? Eh, wat zijn, de, wat zijn de punten waar je op gaat letten? Eh, ik ga er gewoon op letten als een kindje er gewoon ontzettend leuk uitziet. Dat, dat, zie je gewoon. Ze hebben er zorg aan besteed en eh, ja, en het is gewoon helemaal leuk. Dus eh, daar ga ik op letten, ja. Oké. Ik doe het samen met Belinda en met Klaas. Dus Oeh, strenge jury, strenge jury. Geurongson, dus eh, ja, helemaal gezellig. Oké, dus kinderen, eh, spoedje naar het centrum van Zandvoort voor de sprookjeswandeling. Oh, dat is te leuk. Goed. Betty, hartstikke bedankt voor, eh, voor dit updateje. En we zien elkaar spoedig weer, hè. Dat komt helemaal goed. Ook heel veel. fijne uitzending, hè? Ja, dankjewel. En heel veel plezier daar nog, hè? Ja hoor, dag mannen. Oké, dat was Betty, inderdaad, jurylid van de, de Sprookjeswandeling. En gewoon nu snel naar het centrum centrum van Zalvoort gaan. En eh, verkleed uiteraard. En de leukste verkleden, die, eh, ja, die krijgen een leuke prijs. Dus zo dadelijk gaan we trouwens naar de ijsbaan. Want even kijken hoe het daar staat. De heren van Entertainment for You, Roy van Buringen en Rudy Nicolaas zijn daarbij eh, aanwezig. Uiteraard met de technische ondersteuning van onder meer Roy Haldeman en Pascal van der Beek. Hier is Michael Brown en So Many Men. It's morning, I open my gezellige tijd aan het eind van het jaar op de Zalvoortse Radio. Jorden Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. En eh, even tijd voor het dier van de week. Zo dadelijk gaan we over naar de ijsbaan. Maar die jongens ga ik zo meteen nog even telefonisch eh, bellen. Ja, want het doet het niet goed daar, hè? Nee, dat gaat niet helemaal goed. Gaat niet helemaal goed. <laughs> goed, dus eh, iets eerder dan gepland. Het dier van de week. Ja, een nieuwe item in ons programma. en deze week hebben we het over Denver. Denver is een mooie, grote en sportieve herder van drie jaar jong. Hij heeft een ontzettend lief karakter en is gek op stokken gooien. Nou, ik denk dat het stokken halen is, niet gooien. Ik bedoel, zie die herden al stokken gooien. Mooie herden trouwens. Ja, ze is een mooie herder. Zo. Denver is vreselijk sterk en trekt nogal aan de riem. Zodra je echter een eind met hem gaat wandelen, dan wordt dit al snel minder. Het is dan ook aan te raden om met hem een gehoorzaamheidscursus te volgen. Hij is erg slim en zal hier zeker veel van leren. Met andere honden is hij redelijk sociaal, maar katten kan hij absoluut niet verdragen. Denver is op zoek naar een sportieve en zeer consequente baas die veel met hem gaat wandelen en hem de aandacht geeft die hij verdient. Herkent u zichzelf in dit profiel? Kom dan eens snel langs om kennis te maken met deze stoere hond. Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar onder 571 3888. 571 3888. 888 of op internet www.dierentehuiskennemerland.nl Nou, Denver gun je toch een eh, gezellige kerst. Zo, dat bedoel ik ook. Ga dus- gewoon kijken naar Denver of de andere dieren in het Kennemer Dierenthuis hier in Salvoorts. was John Lennon tezamen met Yoko Ono en Merry Christmas. We gaan eens even kijken, Albert-Jan, of we contact eh, kunnen krijgen met, eh, met de ijsbaan. <laughs> Ik hoor zo, zo te horen wel. Jazeker, ijsbaan. Hallo, is daar iemand? Roy van Buringen, goedemiddag. De heren van Entertainment van jullie die gaan helemaal los, hoor, hoor je dat? Is dat een sprookjeswandeling? There's no limits. Nou. Ja, ook een lekker plaatje, toch? Oké, <laughs> maar de jongens zijn druk in de weer. Dus ja, die, zijn, eh, de, zijn druk in de weer. Die eh, zijn de uitzending aan het voorbereiden. Die hebben geen tijd voor ons. Die hebben zeker geen tijd voor ons. vanaf 5 uur, 2 uur. Hallo, hallo. Wie ja, hebben we? Ja, goedemiddag Roy. Ja, live op CFM voor dames en heren. Ja, we hebben het meteen ook over de speakers hier eh, op de ijsbaan, namelijk Rob en Albert-Jan. Helaas kunnen ze jou, en jullie niet horen. Oké, maar jij bent wel eh, duidelijk te horen dus. Ja, gelukkig Helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren om 5 uur? Want jullie gaan live op de ijsbaan uitzenden. Ja, vanaf, eh, ja, vanaf 5 eh, uur zal Entertainment View live vanaf de ijsbaan uitzenden. ja, in de kraam, heel erg warm. We kunnen wel het glazen huisje doen, Rob en Albert-Jan. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, hè? Alleen nog een brievenbussetje waar ze geld in kunnen stoppen. <laughs> Oké. En dan kunnen we heel veel geld binnenhalen. Ja, helemaal goed. Maar er is in ieder geval heel veel te doen natuurlijk in het dorp. En ehm, ja, in ieder geval eh, om, eh, in om eh, vijf uur natuurlijk de sprookjestocht. verder hebben wij de protestantse kerk hebben wij eh, in ieder geval een, eh, ja, van allerlei dingetjes doen. Zijn jullie er nog trouwens? Ja, zeker. even, eh, even, Roy, die sprookjeswandeling die gaat zo beginnen. En houden jullie dan ook een beetje rekening mee met de muziekkeuze Davé? Wij gaan keihard. de muziekkeuze van vandaag zou heel veel sprookjesmuziek zijn. Leuk. Maar ook kerst, maar ook heel erg hardcore, jongens. Nou, ja. <laughs> Grapje, grapje. <laughs> dank je, Roy. Dank je. <laughs> Helemaal goed. Hey, Roy, hoe is het daar op de ijsbaan? Zijn er een hoop leuke mensen daar? Het is hartstikke leuk op de ijsbaan. Eh, ja, heel veel kindjes natuurlijk die lekker aan het schaten zijn, een oliebolletje aan het eten zijn. En ze doen natuurlijk... Eh, wat gebeurt er hier allemaal? Ja, ik hoor ook eh, rare geluiden. ontslaan, ontslaan. Nee, nee, nee, nee, ik koester hem. Maar in ieder geval, <laughs> in ieder geval er is hoop te doen. Het is een beetje rommelig, omdat je druk natuurlijk zijn met de repetitie voor Entertainment for You. Ja, even, nog even een verzoekje van deze kant. Rob vraagt of er straks het gedicht eh, van de week, eh, een heel mooi gedicht over de ijsbaan. Of dat ook eh, live uitgezonden kan worden. We gaan zo meteen het gedicht van de week uitzenden van Rob en Albert Jan. Yeah, Kijk, heel leuk. Hartstikke leuk. Dat is goed, maar nog heel even terug naar de ijsbaan. De sprookjeswandelingen volop in, de, in de gang. En wij gaan uh, in ieder geval heel veel ehm, leuke dingen doen. We hebben zometeen kaartjes voor Kerstland die we live weggeven op de ijsbaan. Dus eh, ja, het zijn acht kaartjes die gaan we zo weggeven. Gewoon los lekker weggeven tijdens de weggeefshow. En tijdens Entertainment for You live op CFM Zand. Hey, is eh, die muziek die ik op de achtergrond hoor, de muziek die jullie vanmiddag gaan draaien? Nee, ik denk dat ik een eh, jongen een draai onder zijn oren ga geven. <laughs> Gezellig hoor. Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor, voor ik, heel veel plezier met jullie uitzending. En, eh, en we zien elkaar eh, spoedig, joh. Helemaal goed. is goed. Doei, doei. Tot Doei, doei. hoi, straks. Hoi. Dat was een van Buren vanaf de ijsbaan. Dat klinkt het daar gezellig. Even rust, jongens. Ah, een moment van rust. Ja. Bij CFM. Baby, it's cold outside.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 Maybe you freeze out there. Say, let me your coat. It's up to your knees out there. You've really been grand. Thrill when you touch my hand. But don't you see? lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you're caught pneumonia, I really can't stay. Get over that hold ah, out, but it's cold outside. outside. friend. Sure, James. As a friend, you, you must stay and, and, and warm up by this fire a little bit. Let me get you some, let me get you a hot toddy or something. Well, I really can't. I mean, my mother will worry about me. People are so suspicious. It's just an innocent suggestion you stay warm and keep yourself healthy, that's all. It's nippy out there. It's cool. Well, you know, that drink does look it is a perfectly nice drink. komen, albert Je mag één keer raden. Toch, toch? Toch, toch, toch, wel. <laughs> Helemaal goed, de, de BB&Q Band, oftewel de Brooklyn Bronx en Queens Band. En eh, de single Genie, gewoon een lekkere classic zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En nou, het leuke is, we komen natuurlijk niet absoluut niet door al de actualiteiten eh, aan ons al, hele programma toe en alle berichten. Maar voor de is, we hebben morgen ook vanaf twee uur weer live. Dus dat bedoel ik, kunnen we gewoon weer door. Morgen de berichten waar we nu niet aan toe komen, die hoort u morgen vanaf twee uur bij ZIK. En ZIK staat voor? Zondag in Kennemerland. En uh, ja, zo dadelijk hebben we het gedicht van de week. Ja. Nou, maar... eigenlijk doe ik die morgen gewoon ook weer, hè? Nou, oké. Nee, prima. Toch? Helemaal goed. Nou, staat, zij doen iets anders hè, dan om kwart voor vijf. Maar goed, nee, wij moeten zo'n eigen touch aangeven. Maar ik heb nog even een nagekomen bericht. En dat, betreft de vrienden van Café Oomstee. Want vanaf aanstaande dinsdag ligt de nieuwe Oomstee-courant weer klaar in Café Oomstee. In dit nummer onder andere artikelen over onze buitenlandcorrespondent Bertus ten Pierik. Excursieverslag van Carla. En heel veel foto's. En natuurlijk uitgebreid aandacht voor het Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Met ook heel veel foto's. Wilt u meer foto's zien, ga dan naar www.oomstee.nl www.oomstee.nl of voeg Vrienden van Oomstee toe aan je Facebook. Vanaf dinsdag dus weer gratis af te halen de Oomstee Courant in Café de Oomstee aan de Zeestraat. En ik ben benieuwd wat er nou weer in gaat staan. Nou, we gaan het meemaken hè, waarschijnlijk. Zodanig eh, zo dadelijk het gedicht van de week met Albert-Jan ook live te horen bij de ijsbaan. Dus ja, ik weet het niet. Je een beetje zenuwachtig. <laughs> behoorlijk. Ik hoor het. deze beste meneer Alexander O'Neill, die zingt dan niet over de kerst, maar toch is er wel een beetje een kerstplaatje. Ook weer zo'n lekkere disco classic, de Criticize. Dat allemaal bij CFM. En het is kwart voor vijf geweest en dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Het gedicht van de week gaat uiteraard over de ijsbaan. martelende winterkou, ochtendmist en bevroren dauw. De natuur onder een bevroren deken, ziet er prachtig uit en wordt graag bekeken. In de tuinen staan vogelhuisjes goed gevuld, vetbollen of pindaketting gemaakt met veel geduld. Het winterzonnetje schijnend op de bevroren plassen geeft ons een prachtig stilleven, dat zal ons altijd verrassen. De schaatsen kunnen weer uit het vet. En beginnen kan dan de ijspret. Koud en moe gespeeld gaan we dan naar huis. Naar ons heerlijk verwarmde huis. De kerst is aangebroken, het is weer in het land. Van buiten roepen de kinderen, wat is er aan de hand? Er komen witte vlokken uit de lucht. Ze pakken hun sleeën en met geen enkele zucht... kerstdiners kunnen al beginnen. De kinderen hebben vrij, de ijsbaan is al open. Wat een heerlijk jaargetij. Het gedicht van de week bij CFM stond speciaal in het teken van de ijsbaan op het Raadhuisplein.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 Then in flies a cat that's all dressed up in red with a huge toy sack. Weighs 305 pounds, he gave my roofline a big permanent crack. I said, hey, hey you, you, get off of my house. Hey, hey you, you, get down from this house. Hey, hey you, you, get off of my house. Don't hang around, or I'll knock you down from this house. Those jingle bells were ringing. I said, hey, take your deer and get flying voice says, ho, ho, ho, how are you? Merry Christmas to you tonight. I said, it's 3 a.m. I don't need toys. I got a machine gun under my bed. So keep off of my roof, or I'll have to blast your candy ass out of that sled. I say, hey, hey you, you, get off of my house. Hey, hey you, you, stay off of my house. Hey, hey you, you, get off, you big louse. Don't hang around, or I'll shoot you down from this house. Up on the rooftop, reindeer paws. Out jumps the swinging Santa Claus. Up on the housetop, click, boom, click, down to the ground I say, hey, you, get off of my house. Hey, you, get off of my house. Hey, you, get off my big house. Don't hang around, I'll shoot you down. Hey, mister, you shot Santa Claus. Hey, don't worry, kid, I only nicked him. He'll limp a little, but he will be alright. Hey, you. Hey, Steve Edie, go see what's in the bag. Don't hang around. Wat een leuke muziek zo aan het eind van het jaar bij CFM Salvoort. Je Michael Bublé. Ja, en ik eh, had nog even een klein kerstberichtje. Het zal u niet verbazen dat het een kerstberichtje is. Eh, de kerstsfeer is ook bij het inlooppunt. Eh, want zoals al eerder vermeld is er op elke woensdag van 10 tot 12 uur een koffieinloop in de Sint-Agata-kerk. Georganiseerd door steunpunt Ook Zandvoort. Tegen een kleine vergoeding voor een heerlijk kopje koffie zijn alle 55-plussers welkom in de kerk aan de Grote Krocht. Op woensdag 21 december wordt het kerstverhaal verteld. Dus bent u nou 55 plus en u wilt een beetje gezellig een kerstfeer zijn en een kerstverhaal willen horen, dan bent u van harte welkom in de Agatha-kerk vanaf 10 uur. Woensdag vanaf 10 uur. Ja, ja is aankomende woensdag. Dat is aankomende woensdag. Nou, het zit er alweer Hartstikke op. De jongens van Entertainment View staan. zo jammer hè, dat het er alweer op Ja, maar morgen mogen we weer bij Zondag in Kennemerland. Gelukkig, gelukkig. Dan zitten we er ook weer tussen 2 en 5. Tot dan in ieder geval bedankt voor het luisteren. En zo dadelijk de heren van Entertainment for You, joh, dat is juist al in het programma. Gaat een hele gezellige show worden, live vanaf de ijsbaan. Dus wil je radio komen kijken, je bent van harte welkom. En ze geven prijzen weg, of kaartjes weg. Ja, ze geven prijzen weg, dus, dus eh, be there de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Vanaf 5 uur entertainment for you. The place to be. The place to be. <laughs> to see or not to see. The place to be. En, Rob, het was weer een feestje vandaag. Jazeker. En eh, morgen doen we het gewoon weer. En volgende week op zaterdag, dan zijn we er ook gewoon weer. Dan zijn we er ook gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Met uiteraard heel veel lokaal nieuws en heel veel gezelligheid op de radio. Tot dan, hele fijne zaterdagavond en graag tot een andere keer. Tot de volgende keer.